Bonenbakker met het NOS Journaal. Een 57-jarige verdachte in het moordproces rond motorclub Calowago komt vrij. Roel T. wordt verdacht van de moord op Justin Chong, maar de rechtbank vindt dat het Openbaar Ministerie daarvoor te weinig bewijs heeft. Het slachtoffer werd in 2017 doodgeschoten in Amsterdam... toen hij niet meer mee wilde werken aan een liquidatie. Volgens het OM heeft Roel T. hem doodgeschoten, maar die ontkent alles. Roger Stone, voormalig adviseur en vriend van president Trump... is veroordeeld tot ruim drie jaar cel en een boete van 20.000 dollar. Stone werd vorig jaar schuldig bevonden aan liegen tegen het congres... en het tegenwerken van het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen. Aanvankelijk was er zeven tot negen jaar geëist... maar nadat Trump dat oneerlijk had genoemd, paste justitie de eis aan. Politievakbond ACP waarschuwt voor levensgevaarlijke situaties... door problemen met het vernieuwde communicatiesysteem C2000. Sinds het netwerk eind januari is vernieuwd, is de verbinding slecht. Agenten zouden nu soms met hun eigen telefoon de meldkamer moeten bellen. De vakbond zegt al honderden meldingen te hebben gehad... van agenten met problemen. Een terreurdeskundige heeft bij de Duitse omroep ARD gezegd... dat de hoogste Duitse aanklager eerder al wist... van de extreemrechtse opvattingen van de schutter in Hanau. Maar er zou niets met die informatie zijn gedaan. De 43-jarige dader schoot gisteren in twee shisha-lounges negen mensen dood. Daarna schoot hij zijn moeder en zichzelf dood. Bij Antarctica is een ongekend grote groep blauwe vinvissen gezien. De walvissoort wordt met uitsterven bedreigd. Wetenschappers spotten de groep van 55 dieren op zo'n 1000 kilometer van Antarctica. Daar werd begin vorige eeuw nog massaal op de walvis gejaagd...